Dikte Hark met het NOS Journaal. COA-directeur Al-Bayrak van Den Haag heeft in hoger beroep de non-actiefstelling van haar opgeheven. Al-Bayrak was op 27 september vorig jaar op non-actief gesteld... na aanhoudende klachten over haar functioneren en haar beleid. Het gerechtshof zegt dat de Raad van Toezicht uit het oog is verloren... dat Al-Bayrak alleen op non-actief werd gesteld... voor het gedeelte van het onderzoek waarin het gaat om haar persoon en functioneren. De Raad had duidelijk moeten maken dat het een tijdelijke maatregel was. Burgemeester Oudshoorn van Uithoren is blij met het kabinetsbesluit om kat te verbieden. Somaliërs komen bijna dagelijks naar een industriegebied in Uithoorn om kat te verhandelen. De drugs komen binnen via Schiphol en worden dan verhandeld in het nabijgelegen Uithoorn. De burgemeester hoopt dat er een verbod dat het verbod ertoe leidt dat drugs op Schiphol worden onderschept. In Oostenrijk is in 30 jaar in de maand januari niet zoveel sneeuw gevallen als de afgelopen dagen. Verschillende plaatsen zijn na hevige sneeuwval sinds het weekend afgesloten van de buitenwereld. Veel lokale wegen zijn dicht en een aantal treinverbindingen ligt stil. Lawinegevaar in Oostenrijk is wel iets afgenomen. Drie uitvaartorganisaties stappen naar de Raad voor de Journalistiek met een klacht tegen het VARA-programma Rambam. Dela, Monuta en Jarden zeggen dat ze onder valse voorwenselen naar een sterfgeval zijn gelokt. Ze kregen nooit een lichaam te zien, maar er werd wel om een offerte gevraagd. De makers wilden aantonen dat er veel mis is in de uitvaartbranche. Ze krijgen van de uitvaartorganisaties een factuur voor de gemaakte kosten. Het Groningen Museum is door het hoogwater tienduizenden euro's aan inkomsten misgelopen. Het museum moest door dreigende wateroverlast vorige week drie dagen dicht. Daardoor liep het zo'n 40.000 euro mis. Dat is een nieuwe tegenslag voor het museum. Vorige maand werd bekend dat het een schuld heeft van 4,3 miljoen euro. Dan nog het weer, bewolkt, maar ook af en toe zon. Temperatuur rond 9 graden.